Dit, dit is Radio 501. Radio Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Sunday Monday. Mark Schrander. Bij Op het hoogtepunt van de New Wave voor die Elvis Costello. Een nummer geschreven door zijn beste vriend Nick Lowe. En samen hebben ze dit nummer heel veel later eh, talloze malen gespeeld. joh de Peace, Love and Understanding op het hoogtepunt van de New Wave. En eh, in die jaren was ik echt een kindje van de New Wave. Hoor. Dus wat dat betreft eh, past het er precies bij. Met dank aan Lucien Geefkes. Ik heb echt heerlijk genoten van zijn show. Absurditeit en toppen. Prachtige programma hier bij Radio 501. Je kunt ons uiteraard eh, mailen via het mailadres eh, studio.radio501.nl Dat is eh, studio.radio501.nl het is zondagavond 12 februari in het jaar 2012. Het is dag 43 van het jaar. En omdat het een schrikkeljaar is, er zijn er nog 323 dagen te gaan. Mijn naam is Mark Schrander en ik ben bij je tot vanavond 10 uur met eh, Sunday on Monday. En ik hoop dat je ervan gaat genieten. de eh, laatste gedachten van Whitney Houston waren eh, aan de bemanning van de Apollo 13 in 1971. Maar dat is niet meer te achterhalen. Het schijnt volgens eh, hardnekkige geruchten toch wel degelijk zo te zijn. Alleen die keerde terug en zij is in het bad gebleven. En wij gaan de ruimte in op zoek naar de Apollo 13, waar Whitney Houston nu ook ergens rondvliegt. Ziggy Stardust, oftewel David Bowie en Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound it seemed to fade Came back like a slow voice on a wave of fate That were no DJ, that was hazy cosmic jazz There's a star. on Channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in flight. There's a star. aan de indruk komt trekken dat Gary Brooker niet heel gelukkig is met deze uitvoering van Why the Shade of Pale gecomponeerd en geschreven van zijn hand. En eh, geïnspireerd door Johan Sebastian Bach overigens. Why the Shade of Pale in een prachtige hardrock uitvoering van de eigenzinnige Duitse hardrock zangeres Dora Pes. En dat was van haar laatst verschenen cd uit 1995. En daarvoor uh, folk alt country muziek van de Great Lake Swimmers. Pooling on a line. En eh, wat gebeurt er als je slimmer bent dan de nou, dan gebeurt het volgende. Bart Peters weet er alles over te vertellen. Ik door het wonderland van de ochtendelijke middenstand. Zelfs voor de tijd van het jaar was het nog koud. Ik kocht twee kranten en een lang bruin brood. Op de radio was Milosevic dood, maar dat is niet wat ik je zeggen wou. Ik wil je kan. Ik kreeg er stenen kloten van. Gewichtig doen over man versus vrouw. Dat onderzoek leek toen op vers. Nu is dat allemaal commerce. Maar dat is niet wat ik je toe Ja, en daar is het weer tijd voor. Een eh, opmerkelijke uitspraak, maar volgens mij volkomen eh, de waarheid. Slatan Ibrahimovic, eh, Johan Cruijff is een halve zo. En Van Gaal een dictator zonder ook maar een beetje gevoel voor humor. Al dus Slatan. Vandaag is die dan eindelijk verreden, de Tocht der Tochten. 15 jaar hebben we moeten wachten op deze zesde editie van de Elfstedentocht. Het waren barre omstandigheden. De temperatuur was min 16 graden Celsius en de snijdende oostenwind zwol aan tot windkracht 5. Sneeuw teisde de deelnemers en maakte het zicht vandaag zeer beperkt. Een grote groep rijders is vanavond teruggevonden op de Waddenzee. Van de 16.000 deelnemers hebben er slechts 4200 de finish gehaald. Winnaar bij de wedstrijdrijders was deelnemer met rugnummer 1. Die staat officieel op de naam van Willem van Wuren, oftewel onze kroonprins Willem-Alexander. Maar die had vandaag andere verplichtingen en kon niet aanwezig zijn. Wie deze rijder wel is, probeert men nog te achterhalen. Daar zijn neus en oren af zijn gevallen en zijn lippen aan elkaar zijn vastgevroren. Vooralsnog kan de huldiging voor vanavond dus nog even geen doorgang vinden. 80 miljoen mensen wereldwijd hebben dit evenement via de televisie gevolgd. Waaronder een oliesjeik uit Bahrein. Die was zo onder de indruk dat hij een bod heeft gedaan van 80 miljard euro voor de gehele provincie Friesland. Deze wil hij in de woestijn leggen en overdekken met een klimaatbeheerste gigantische hal. Zo kan er iedere maand een tocht worden gereden in de woestijn. De Nederlandse regering staat niet geheel afwijzend tegen dit aanbod, maar heeft aangegeven voor de helft van de prijs Limburg te willen verkopen. Daar krijgt deze oliesjijk dan wel gratis Geert Wilders bij. Net als het patent op de Limburgse fly. De oliesjijk heeft dit bot van de hand gewezen. Vooralsnog een zeer geslaagde dag waarin heel Nederland gemoedelijk en vriendschappelijk met elkaar omging. Gelukkig is morgen alles weer normaal en men kan elkaar gewoon weer de hersens inslaan. Daar zijn we weer toe aan het nieuws dat niet gebeurde. Een nieuw internationaal verdrag, gekko genaamd, wil de weg vrijmaken op de vrije uitwisseling van film- en muziekbestanden via het web. Internetgebruikers in heel Europa protesteerden vandaag tegen wat zij noemen dreigende vrijheid van het gekko-verdrag. Zij eisen censuur. Zij willen gewoon weer geld afdragen aan de muziek- en filmindustrie en vinden het illegaal en gratis downloaden van zowel muziek als film een inbreuk op de rechten van filmmakers en muziekproducenten. Daarbij maken ze zich zorgen over de inkomsten van deze groep. Die gaat nu voor een groot deel volgens hem verloren. De dus pleiten voor een eerlijke marktwerking en zijn bereid diep in de buidel te tasten voor het kopen van film en cd's. show draaide ik al de Cordets uit 1956. En deze komt uit 1958. Eh, wil je ze nog ouder? Het kan ouder. Laat maar even horen via radio studio of studio radio 501.nl. Dat is studioradio 501.nl. En dan gaan we eens kijken of we nog oudere nummers kunnen eh, vinden. Maar voorlopig ga ik ze de komende weken er echt in houden terugblikken op gebeurtenissen van deze dag uit een willekeurig jaar. Op eh, vrijdag 12 februari 1904 wordt in Amsterdam de eerste tentoonstelling van de rijwiel- en automobielindustrie, oftewel de RAI, geopend. Op eh, zondag 12 februari 1967, een historische dag, dan wordt Kees Verkerk in Oslo wereldkampioen hardrijden op de schaats. En eh, s'avonds zat hij gewoon met Stan Stan en Ad Schenk aan de bar een biertje te drinken. Op donderdag 12 februari 1981 wordt in Petten de tot dan toe grootste windturbine van Nederland in elkaar gezet. En op dinsdag 12 februari 1985. Hoe klein kan je zijn, weigert minister Brinkman de PC-hoofdprijs uit te reiken aan Hugo Brands Corsius. En dat vanwege een paar kolommetjes in de Volkskrant die die schreef onder het pseudoniem van Stoker. is Radio 501. Hallo, ik ben Frits. Ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. een component van de New Wave en je raadt nooit wie achter deze formatie de Tourist zit. Het debuut van Annie Lennox in combinatie met Dave Stewart. Later zouden ze wereldberoemd worden met de Eurythmics. Maar dit was hun begin in de New Wave. So good to be back hoping again. En dat kan ik ook zeggen uit de grond van mijn hart. Nou, dan eh, is het tijd voor wat anders uit Amerika. Folk, oftewel alt-country muziek zoals het wel genoemd wordt. Hier is A Brand New Day, Joshua Redding. some kind of magic happens late at night when the moon smiles down at me and bathes me in its light. I fell asleep beneath you in the tall blades of grass. new Eh, tezamen met Eric Stewart en Graham Goodman, deel uit van Tennessee. En eh, dit was een eh, nummertje uit eind jaren 80. A Little Piece of Heaven. En we kunnen er grapjes over maken. Maar het is natuurlijk triest dat een grote artiest zoals Whitney Houston ons is ontvallen. En laten wij hopen dat ze een stukje van die heaven gaat meekrijgen. En eh, daarmee komt bijna alweer een einde aan het eerste uur van Sunday on Monday op Radio 501. En ik vraag je nog wat langer te blijven. that you're gonna Now you're standing not mind, And your mommy don't mind we have another dance with you Just one more Sander ging steeds onzekerder bewegen en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had, totdat Parkinson de oorzaak bleek. Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder, totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860. Hersenstichting. Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen. Geef op Giro 860 of aan de collectant. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501.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 Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss West-Friesland verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij de finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus Miss Spatie Joni naar 4411. Help Mij en de Nadine Foundation. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. Simmergol, wat kon hij toch prachtige nieuwe wave maken. Het eh, lijkt een beetje op roll. There's a guy works down the chip shop zoals hij zelf is. But he's a liar and I'm not sure about you. Felix Murders had altijd heel veel moeite met het uitspreken van die titel. Dat lukte hem niet bij het eh, presenteren van de top 40. Dus kondigde hij alleen de artiesten af. En dat liet ik niet op me zitten. Ik draaide destijds bij een piraat. Dus heb ik honderden duizend maal die titel geoefend. Zodat ik hem wel kon eh, uitspreken. There's a guy works down the chip shop does zelf is, but he's a liar and not uh, sure about you. Nou, doe dat maar eens een keertje na. En dan lukt het na 100.000 keer vanzelf. Goed, welkom bij het tweede uur Sunday or Monday hier bij Radio 501 tot 10 uh, uur vanavond. En ik hoop je te verpozen met uh, leuke muziek. Doe eens even de deur open. Ja, steek je hoofd eens buiten en dan... Kijk eens of je de maan ziet. En wat gaan we dan doen? Beetje dansen? Zullen we dat gaan doen? in het maanlicht. lijkt me wel heel romantisch. met eh, deze plaat. Want je zou denken het ultieme nummer eh, van de, eh, de Amerikaanse dansmuziek uit midden jaren 70. In Nederland is het niet eens in de tipperade terechtgekomen. Dat is zeer opmerkelijk. In Amerika uiteraard wel op nummer 1. Maar iedereen die denkt het te kennen. En het is hier nooit een hit geweest. Melbourne Moore, This Is It. En je kent vast wel die probleempjes op een zaterdagavond. Als je met de vriendin op, je op de bank zit. En je probeert een beetje, nou ja, te scoren, zal ik maar zeggen. En dan eh, begint het met romantisch te maken. Want dat willen alle dames altijd. Eh, er moet een goed gevoel bij zitten. Weet je, het mag niet zomaar beestachtig zijn. Dus maak je een leuk sfeertje, kaarsje, wijntje. Fijn. En dan zeggen ze: valt je niks op? Nou, dan ga je goed kijken. Nee, er valt natuurlijk niks op. Dan denk je: nou, zal wel een ander kleurtje in haar haar zitten. Zeg: nou, leuk je haar. Nee, sukkel. Ik heb nieuwe oorbellen. En daar gaat ze weer. En dan gaat je romantische avond weer. De laatste die hebben erover gezongen. Die kennen het leed. Het leed verziert het leven van horen. Een gewone dag in het leven van Radio 501. En buiten is de duisternis als een warme deken boven horen uitgestreken. En kunnen we nog genieten. Pas op, want het is eh, hartstikke glad. Dat heb ik in, uh, ondertussen meegekregen. En eh, zeker hier op de Koepotsweg. En eh, wat gaan we vanavond nog meer doen? Eh, zo dadelijk het monument van de jaren 70 en het nieuws dat niet gebeurde. Maar eerst heb ik nog iets anders, want we draaien alle soorten muziek. Voor ska hebben we ook wat ruimte ingedraaid. Een van de eerste ska-platen. The Beat, Hands Up Sismaan. En dat is je helemaal niet goed, maar dat geeft niet. Want het is eh, tijd eh, voor het eh, volgende. En dan moeten we... Ha, ha, ha, ha, ha, Nou, dan gaat het goed mis. Goed, en dan gaan we het op een andere manier doen. Overstappen naar plan B. Monument van de jaren 70. Jackson Brown werd in 1948 geboren in het West-Duitse Heidelberg. Zijn vader, werkzaam bij het Amerikaanse leger, was hier gestationeerd. In 1966 werd hij gevraagd om lid te worden van de Ninny Critty Dirt Band, waar hij enige maanden bij bleef. In 1971 tekende hij een contract bij Asylum Records en het daaropvolgend jaar bracht hij zijn eerste album uit, Jackson Brown genaamd. Vaak wordt aangegeven dat het eerste album eh, Saturate Before Using zou heten, maar dit klopt niet. Het nummer Doctor My Eyes werd een grote hit. Rond diezelfde tijd werd ook Take It Easy, een nummer dat hij samen had geschreven met Glenn Frey, de doorbraakhit van de Eagles. Ondanks de hit werd Jackson Brown geen grote popster. In 1976, na de zelfmoord van zijn vrouw, ging Jackson Brown op een lange tournee. Tijdens deze tournee nam hij een nieuwe LP op, Running on Empty. Deze plaat zou zijn meest succesvolle worden met hits in de vorm van de titeltrack en de loadout Stay. En over dit nummer gaat het gerucht dat het geschreven werd bij het inspelen tijdens een live concert. De gitarist die speelde een deutje, Jackson Brown die verzon er wat bij en zo is het nummer ontstaan. Later ging hij zich ook inzetten voor protest acties. Zo was hij een van de medeoprichters van Musicians United for Safe Energy. Een protestgroep van muzikanten tegen het gebruik van kernenergie. En tegenwoordig eh, treedt hij veelal gratis op bij benefietconcerten. Dit is uit 1976 het monument van de jaren 70, Jackson Brown. seats are all empty. Let the roadies take the stage, pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave, working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet, made the show. And that was sweet. But I can hear the sound of slamming doors and folding chairs. And that's the sound they'll never know. Roll them cases and lift them amps. Haul them trusses down and up them when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come. van de jaren 70 voor deze zondagavond, de 12e februari. Jackson Brown's Day, oftewel de Roadie Song. En die man die is echt niet rijk geworden van zijn muziek, want die treedt veelal op bij benefietconcerten. En daar schenkt hij de opbrengst van zijn optredens aan goede doelen. Maar prachtige muziek heeft die kerel gemaakt, zeg. Fantastisch. Nog eh, zo'n 25 minuten te gaan hier bij Sunday on Monday is deze zondag ook alweer bijna ten einde. Ik heb overigens een leuk berichtje van Rob de Grauw. En dat is heel toepasselijk voor het eind van dit programma trouwens. Eh, let maar op. Dit, dit is Radio Radio 501. en eh, weer een van die leuke berichten van afgelopen week. Het bericht dat telecombedrijf KPN vorige maand door onbekenden gehackt is, is volledig onjuist. Volgens de KPN gaat het om een stukje positieve publiciteit van de onderneming. Al dus persvoorlichter, professor, dokter, meester in de rechter draadje los. De melding dat hackers zich toegang wisten te verschaffen tot servers die de klantgegevens bevatten, is een reclamestunt. Dat heeft de KPN afgelopen woensdag bevestigd. Volgens persvoorlichter Draadje Los is het onmogelijk dat een digitale inbraak bij de KPN kan plaatsvinden. Juist wij, als onder meer internetprovider, zijn het best beveiligd bedrijf tegen hackers. De KPN zal ten alle tijde de gegevens van klanten kunnen beschermen en de dienstverlening ongestoord en veilig kunnen blijven verzorgen. Dat heeft een test van een gespecialiseerd bedrijf uitgewezen. Het bericht dat 2 miljoen gebruikers niet van hun mailaccount gebruik konden maken, was onderdeel van de publiciteitsstunt. En hiermee mag je het doen. She was light on her feet. als, eh, als je op vrouwenjacht gaat eh, en je weet nooit wat je tegenkomt. Ze zijn altijd slimmer dan jou op de avond dat je uitgaat. En dat waren de Traveling Wilburys met Last Night. En de Traveling Wilburys was een bandje wat nooit heeft opgetreden. Alleen maar zwaar samenkwam in de studio van Tom Petty. En daar eh, gezellige muziek maakte. En daar brachten ze af en toe ook eens een singeltje uit. De band bestond uit Jeff Lynne, George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan en Tom Petty zelf. En ondertussen ontbonden, want een aantal van de heren zijn naar de eeuwige jachtvelden. En iemand die ook naar de eeuwige jachtvelden ging op 16 augustus 1976. Ja, ja, als de dag van gisteren herinner ik me, Lucien. Dat was eh, Elvis Presley. met hem scheelt het dat hij overigens nog regelmatig gesignaleerd wordt in de straten van Memphis. En Nick Cave heeft een koffer op een plaat van hem gemaakt. En, uh, dat is een hele mooie eh, uitvoering geworden. In the ghetto, Nick Cave. As the snow flies On a cold and gray Chicago morn A poor little baby child is his mama cried. Cause there's one thing that she don't need is another little hungry mouth to feed in the ghetto. Oh, people, don't you understand? This child needs a helping He's gonna grow to be an angry young man someday. Oh, take a look at you and me. Are we that blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? And the world turns. the hump Little boy with a runny nose plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight. One night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man face down on the street with a gun in his hand in the ghetto Oh, people, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Hey, take a look at you and me. Are we that blind to see? as her young man died. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child. muzikale kunst inlijsten en aan de muur hangen. Mooier kan het niet en mooier heb ik ze niet. Nick Cave in de ghetto. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. tá want ik wil de volgende plaat helemaal eh, aankondigen met een eh, primeurtje van eh, vriend en radiocollega Rob de Geel. Dit was overigens de formatie Iron Horse uit 1978, begin jaren 70, beter bekend als BTO, oftewel Backman Turner Overdrive, die in de jaren deed had met You Ain't Seen Nothing Yet. En dit is Sweet Lou Louie. En van Rob krijg ik net via de mail een bericht binnen dat morgen morgen het soloalbum van Jacco de Geeuw afgemixt wordt. En eh, dan zal het dus bijna daglicht eh, zijn. Jacob de Geeuw was gedurende 15 jaar het boegbeeld van Johan. De beste band die Nederland ooit heeft gekend. 15 jaar vol prachtige popliedjes die binnenkort een vervolg zal krijgen met het album Royal Parks. Voor alle zieke mensen beterschap en voor alle gezonde mensen kop op. En ik ga eruit met hoe toepasselijk Johan. Cause nobody ever told you that when the day is done Radio 501.